Aan de mooie blauwe Donau heb ik jou ontmoet. Aan de mooie blauwe Donau, ik weet het nog zo goed. Dus je mag het nu wel weten, mijn Rosalie, dat ik jou niet kan vergeten, oh Rosalie. Kom weer bij mij, vergeet me niet. Kom weer bij mij, ik heb zo'n verdriet. Kom weer bij mij, mijn Rosalie. Ik wacht op jou, tot ik je weer zie. Aan de mooie blauwe Donau Denk ik daar en nacht Aan de mooie blauwe Donau Wat geluk me wacht Zonder jou kan ik niet leven Mijn Rosalie Ik wil jou al mijn liefde geven bij mij. Vergeet me niet, kom weer bij mij. Ik heb zo'n verdriet, kom weer bij mij. Mijn Rosalie, ik wacht op jou tot ik je weer. Kom weer bij mij, mijn Rosalie. Ik wacht op jou, tot ik je weer zie. Ik wacht op jou.